voetballers vragen dit weekend aandacht voor mentale problemen bij mannen. Tijdens alle wedstrijden in het betaalde voetbal staat de campagne Samen voor kwetsbaarheid centraal. Volgens cijfers heeft bijna 40% van de mannen mentale klachten. De actie moet het taboe doorbreken. In Bolivia is een militair vrachtvliegtuig neergestort. 15 mensen kwamen om het leven en zeker 30 mensen raakten gewond. Het vliegtuig vervoerde bankbiljetten. Na de crash probeerden omstanders geld te rapen, maar de politie greep in en joeg ze weg. Volgens de bank hadden de biljetten nog geen waarde. Huiseigenaren zijn het zat dat de onroerende zaakbelasting elk jaar omhoog gaat. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Dit jaar betalen huiseigenaren ruim 5% meer. Een gezin is zo'n 425 euro per jaar kwijt. De vereniging waarschuwt dat de belasting verder kan stijgen omdat gemeenten geld tekort komen. En in Veenendaal hebben veel mensen hun stempas in de verkeerde envelop gekregen. Op de envelop staat kandidatenlijst, maar er zit dus een stempas in. De gemeente is bang dat mensen die weggooien. Wie dat inderdaad gedaan heeft, kan een nieuwe aanvragen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 18 maart. En dan het weer van Weer Online. Deze ochtend is er veel bewolking en vooral in het westen valt een bui. In de middag gaat het overal regenen, maar tussendoor is er ook af en toe zon.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 voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl slash Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido... dan ontvang je tot wel 951 euro extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fintastic groene aanslagreiniger, nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alle Max Factor make-up 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.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 Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Zaterdag 5 september, strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Kos Amsterdam en... Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Ik ben Angel, 42. Mijn agenda stroomt vol met interimklussen, mijn radioshow en nieuwe ideeën. Dat geeft me energie, maar in de liefde zoek ik rust en stabiliteit. Iemand die begrijpt dat succes het mooiste is als je het kunt delen. Ben jij degene die mij kan bijhouden? Biskis. Daten met ondernemers. Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Mondverfrissing van onder andere Smint en Sportlife... nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mmm, dat is het gevoel van thuis. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan... en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt... vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl zakelijk. is coming. of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. Under the surface, there's still a broken part of me. Well, I'm still hurting guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret, holding on despite all the fights in my head. understand turning the floor into a zoo. Martini, we'll seek and find. What do we do now? a zoo. Ooh, ooh. Come on, keep it up.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 Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. Je wil graag starten, <laughs> maar je krijgt geen huis. Na drie keer overbieden, bij mama weer thuis. Geen zorgen, <laughs> geen zorgen. Van Bruggen, van Bruggen. Geen zorgen van Bruggen. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Keukenkopers, opgelet! Profiteer alleen dit weekend nog van de apparaten Tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Kom nu naar de winkel, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Leon Kozijnen. Mmm, dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar... Kippie. Alles voor je website zelf bij elkaar zoeken? Dat is toch niet van deze tijd? Bij Your Hosting regel je het in één keer goed. Domein, hosting en e-mail onder één dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd online ondernemen. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals... Hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Goedemorgen, het Q-Music Nieuws van 7 uur, Jeroen Haaswinkel. Goedemorgen. Geert Wilders was vorig jaar op zoek naar een manier om de verkiezingsdebatten te kunnen overslaan. Hij had er helemaal geen zin in, meldt de Volkskrant. Die haalt dat uit appverkeer met de zeven afgescheiden PVV'ers. Wilders zou zijn vertrouweling Gidi Markensower hebben opgedragen een list te verzinnen om de debatten te skippen. Veel huiseigenaren baden ervan dat de onroerende zaakbelasting elk jaar stijgt. Dat blijkt volgens de AD uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Dit jaar betalen huiseigenaren ruim 5% meer, waardoor de OZB uitkomt op gemiddeld 425 euro omdat veel gemeenten geld tekort komen, is eigen huis bang voor een verdere stijging. Chaos bij een vliegtuigongeluk in Bolivia. Het toestel vervoerde bankbiljetten en na de crash in een straat probeerden toegesnelde mensen het geld te stelen. Om ze te verjagen zette de politie traangas in. Uiteindelijk heeft de brandweer de biljetten in brand gestoken. Bij het ongeluk vielen 20 doden en 30 gewonden. En de Amerikaanse singer-songwriter Neil Sedaka is overleden. Hij scoorde vooral in de jaren 60 grote hits, zoals O'Carroll oh en Calendar Girl. Maar hij bleef ook daarna actief. Zo maakte hij de Engelse tekst voor de ABBA-hit Ring Ring. Niels Sedaka was 86. En dat het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen steeds meer